Vijf uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Joe Biden heeft officieel zijn kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap geaccepteerd. Op de laatste avond van de conventie van de Democratische Partij... beloofde hij verbinding te brengen in een verdeeld land. Biden had het over hoop en licht in de duisternis. Gisteren accepteerde Kamala Harris op de Democratische Conventie... al haar kandidatuur voor het vicepresidentschap. presidentschap en volgende week nomineren de Republikeinen officieel president Trump voor de verkiezingen... die op 3 november worden gehouden. De politie heeft vorig jaar twee advocaten geschaduwd... omdat ze mogelijk de toen nog voortvluchtige crimineel Ridwan Taghi in Dubai zouden ontmoeten. Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek. De volgactie liep op niets uit, maar beide advocaten, Nico Meijering en Leon van Kleef... reageren in de krant wel woedend op de onthulling. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten vindt het een slechte zaak... dat advocaten tijdens hun werk worden geschaduwd. Volgens het OM was het volgen van de twee geen probleem... omdat Taghi niet hun cliënt was. Zo'n 50 inwoners van de Haagse Schilderswijk hebben geprotesteerd... tegen de rellen die daar vorige week achter elkaar waren. Op een spandoek stond... railschoppers, blijf af van mijn Schilderswijk... Volgens de deelnemers aan het protest is het belangrijk te laten zien... dat de wijk veel meer is dan wat mensen op de tv zien. Brabantse ziekenhuizen krijgen er bijna 100 intensive care bedden bij, meldt Omroep Brabant. Daarmee moet de provincie beter bestand zijn tegen een eventuele tweede coronagolf. De bedden komen in alle ziekenhuizen in Brabant. Ook is er extra beademingsapparatuur besteld. Volgens de ziekenhuizen is er nog wel een tekort aan IC-verpleegkundigen. Het weer de komende uren wordt het overal droog. De temperatuur is nergens onder de 20 graden gekomen. Overdag in het oosten eerst nog buien. Later breiden opklaringen zich vanuit het westen uit over het land. Het wordt vandaag zo'n 26 graden.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 I found when I look at you in your eyes you much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. And in the chorus. But I will give you one more chance.